geboorteland. Het mooiste eiland waar de zon heeft brand. Het zoete fruit, de rijpe durian. Krontje muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan Geboten land, prachtig al in land, Indonesië. Ik hou van jou. De blije mensen en hun stille kracht. De rijke saba's met hun groene pracht. De dat die bloem het mooiste bloeit. En waar de klapperboom het snelste groeit. Zoals de tjitjaks lachen aan de wand. Zo ben ik trots op mijn geboorteland. Je blijft voor altijd als ik jou bezing. in